Peter Laes zegt dat de kroongetuigendeal ongeldig is, omdat de gesprekken die hij met zijn advocaten had over de deal door het OM zijn afgeluisterd. Justitie wist zo welke eisen hij zou stellen in ruil voor zijn verklaringen. Laes vindt dat hij door het OM is voorgelogen en bedrogen. Hij wil daarom dat eerst de rechtbank onderzoek doet naar de manier waarop de deal tot stand is gekomen. VMBO-leerlingen die de landbouwopleiding doen stappen op het mbo massaal over op een andere richting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat twee op de drie leerlingen die op het VMBO landbouw deden op het mbo wat anders gaan doen. Vaak kiezen ze voor een opleiding in de sector zorg en welzijn. Van alle VMBO-leerlingen die de overstap maken naar het mbo-onderwijs verandert één op de drie van studierichting. Meisjes wisselen vaker dan jongens van studierichting. De Nederlandse marechaussee doet in Zweden onderzoek naar een vechtpartij waarbij Nederlandse mariniers betrokken zijn geweest. Zo'n tien mariniers gingen zaterdagavond in een dorp bij de Poolcirkel op de vuist met een groep jongeren. Twee Zweedse jongens hebben aangifte gedaan van mishandeling. Volgens Defensie staan die bekend als ruziezoekers. Bij een van hen zouden tanden uit de mond zijn geslagen. Minister Rauwvoet geeft 4,5 miljoen euro voor Generation R. Dat is een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum... naar de ontwikkeling van opgroeiende kinderen in Rotterdam. Bijna 10.000 kinderen worden gevolgd... vanaf het begin van de zwangerschap totdat ze volwassen zijn. Rauwvoet denkt dat het onderzoek belangrijk is... voor het vroegtijdig opsporen van gedragsproblemen. Ook moet het duidelijk maken welk effect de omgeving heeft... op de ontwikkeling van kinderen. Het weer vanuit het noorden regen. Temperatuur van 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden.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 De belastingaangifte bijvoorbeeld, die doe je gewoon thuis op internet. Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik. Vul uw aangifte voor 1 april volledig en correct in, dan krijgt u voor 1 juli bericht. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.